Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als keteldink bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en ooit van haaien had gehoord. Die van zijn moord. Wat schuchter lachen afscheid nam, omdat hij haar niet durfde zoenen. Die straatjongen het Rotterdam. Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag en na zijn schouwen eindelijk sliep, dan schold de man die wacht de kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, was in den stille oceaan, terwijl ze brulden om hun koffie, niet van zijn kooi goed opgestaan. En toen de stuurman met kinine en een wonderolie bij hem kwam, vroeg hij een gage voor het oude mens in Rotterdam. In zeildoek en met roosterbaren werd hij die dag op het luik gezet. De kapitein lichtte zijn petje en sprak met grokstem een gebed. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging het ketelbinkie overboord, die het ouwetje niet durfde zoenen, omdat dat niet bij zeelui hoort. De mannen extra is schoot aan, en het oude mens een telegram, dat was het die zeeman, een straatjongen.